Dik met het NOS Journaal. Bij zijn eerste voorgeleiding voor het Joram Mladic geweigerd te antwoorden op de vraag of hij schuldig of onschuldig is. Hij zei dat hij de 37 pagina stellende aanklacht nog niet heeft kunnen lezen omdat hij te ziek is. Wel noemde hij de samenvatting van de 11 aanklachten nadat hij was voorgelezen wanstaltig en monsterlijk. Mladic zei dat hij zeker twee maanden nodig heeft om een advocatenteam samen te stellen, maar rechtbankvoorzitter Ori gaf hem volgens de regels niet meer dan 30 dagen uitstel. De Bosnisch-Servische oud-generaal wordt beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij hoorde de samenvatting van de aanklachten aandachtig aan en schudde geregeld zijn, zijn hoofd. Het proces werd een tijdje achter gesloten deuren gevoerd omdat Mladic uitstel wilde geven, uitleg wilde geven over zijn gezondheidstoestand. De zaak tegen Radko Mladic gaat verder op 4 juli. In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede woedt een grote heidebrand. Er staat zo'n 200 hectare in brand en volgens de brandweer zijn er meerdere brandhaarden. Het natuurgebied Aamsveen ligt in de grensstreek met Duitsland en de brandweer krijgt bij het blussen hulp van Duitse collega's. Er is onder meer een blushelikopter ingezet. Uit voorzorg is een camping in de buurt van het natuurgebied ontruimd. Op die camping waren 200 mensen. De piloot van het reclamevliegtuigje dat gisteren op het vliegveld Teugen verongelukte is aan zijn verwondingen overleden. Het ging mis toen de 28-jarige man uit Zutphen met zijn vliegtuigje een reclamesleep wilde oppikken. De politie vraagt of mensen camerabeelden hebben van het ongeluk. John Lammers is de nieuwe trainer van Excelsior. Hij volgt Alex Pastoor op, die trainer van NEC wordt. Lammers werkte de afgelopen twee jaar als assistent bij Excelsior. Het wordt, hij wordt, wordt zijn eerste klus als hoofdtrainer. De Rotterdamse club wist zich dit seizoen via de na-competitie te handhaven in de eredivisie. Het weer nog, veel zon op de meeste plaatsen, 20 eh, tot 25 graden. In het noordelijke kustgebied iets koeler door een stevige noordoostenwind. Ook morgen nog vrij zonnig en warm. Vanaf zondag toenemen de kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A12 Den Haag naar Utrecht.